Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De ministers van Hollanden nemen volgende maand een besluit over een nieuwe noodlening voor Griekenland. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars gaan op vrijwillige basis een rol spelen bij de extra hulp. Dat staat in een verklaring die door de bewindslieden is opgesteld in Luxemburg. Griekenland heeft niet genoeg aan de 110 miljard euro die de EU en het IMF vorig jaar hebben toegezegd. Het nieuwe reddingsplan zou 80 tot 85 miljard euro omvatten. In Rotterdam raken meerderjarige mbo'ers vanaf volgend schooljaar hun studiefinanciering kwijt als ze langdurig spijbelen. Het ministerie van Onderwijs wil met die proef het probleem van vroegtijdige schoolverlaters aanpakken. Nu verlaten jaarlijks bijna 40.000 scholieren zonder diploma een opleiding. Het kabinet wil het aantal terugbrengen tot 25.000. De NAVO heeft toegegeven dat er burgerdoden zijn gevallen bij een luchtaanval op de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens de Libische regering zijn bij de aanval 9 burgers omgekomen en 18 grond geraakt. De NAVO zegt dat er mogelijk iets is misgegaan met de wapensystemen, maar Libië spreekt van een opzettelijke en bewuste aanval op burgers. De Britse zangeres Amy Winehouse heeft haar komende optredens in Turkije en Griekenland afgezegd. Afgelopen zaterdag werd ze tijdens een concert in Belgrado uitgefloten. Volgens popjournalisten en het publiek was Winehouse stomdronken en kwam er geen fatsoenlijke klank uit haar mond. De 27-jarige zangeres staat al jaren bekend om haar drugs- en drankproblemen. De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft op overtuigende wijze de US Open gewonnen. Met 16 slagen onder par vestigde hij een nieuw toernooirecord. Alle vierde rondes bleef McIlroy onder de 70 slagen en slechts twee golfspelers hebben dat eerder gedaan op de US Open. De 22-jarige is de jongste winnaar van de US Open in 88 jaar.